Mogelijk deze maand al. Om te voorkomen dat de versoepelingen tot een nieuwe piek in de coronabesmettingen zal leiden, zou de testcapaciteit moeten worden uitgebreid tot 30.000 per dag. Het kabinet maakt morgen aan het eind van de dag bekend wat er precies is besloten. Kleine woonzorginstellingen voor dementerende ouderen komen door de coronacrisis in financiële problemen, zegt de branchevereniging Kleinschalige Zorg. Ze maken extra kosten doordat ze hygiënemaatregelen moeten nemen en lopen inkomsten mis doordat bewoners overlijden of door bezorgde familieleden worden weggehaald. En er komen voorlopig geen nieuwe bewoners voor in de plaats. Vooral woonzorginstellingen die worden gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten zitten in geldnood. Volgens de branchevereniging moet het kabinet snel met een oplossing komen. Een van de verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum is in zijn cel opnieuw aangehouden op verdenking van een andere moordpoging, meldt het AD. Anouar T. zou eind oktober, ruim een maand na de moord op Wiersum, in Utrecht een man in elkaar hebben geslagen met een sloophamer. Naast T zijn nog twee mensen opgepakt voor de zaak. Volgens het AD was het slachtoffer een voormalig bendelid dat niet meer met T wilde samenwerken. Hij raakte door de aanval met de sloophamer zwaar gewond, maar heeft het wel overleefd. Dan nog het weer. Vrij zonnig. In het noorden wat meer wolkenvelden van zee. Het wordt 13 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en een graad of 18.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 ZFM. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. We can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, eh, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide. Ay. Juicy slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, there'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide.